De man zou ochtends zijn benaderd nadat een andere verdachte van de moord op de Vries had geweigerd. Die zou wel de dag ervoor zich hebben voorbereid op de moord door wapens te regelen. Maar toen hij hoorde dat het doelwit midden in het centrum van Amsterdam moest worden vermoord, trok hij zich plotseling terug. Het Russische Wagner-huurlingenleger is zich aan het terugtrekken uit de stad Bakhmut, waar maanden om werd gevochten. De laatste weken zijn er duizenden van die huursoldaten omgekomen, zegt mijn collega Gimbal Duk. Ze zeggen zelf eh, dat ze ergens achter de linie gaan zitten om eh, eh, ja, bij te komen, op te laden, om dan weer op een nieuwe missie te gaan. Het Oekraïnse leger denkt dat het Wagner-huurlingenleger zodanig verzwakt is en ook ja, verdund is, dat zij ook niet voorlopig een nieuwe actie kunnen beginnen. Volgens de topadviseur van de Oekraïense president Zelensky is het lang verwachte tegenoffensief inmiddels begonnen. Dat zegt hij in een interview met een Italiaanse televisiezender. Met dat tegenoffensief wil Oekraïne alle door Rusland bezette gebieden terug in handen krijgen. En in het noorden van Duitsland is gisteravond de politie uitgerukt om zo'n soort geluid. Ja, anders dan je zou denken, uh, dit is een hysterische gamer. Meerdere mensen uit de buurt belden de politie omdat ze iemand om hulp hoorden roepen. Bleek dus te gaan om een jongen die een online spel aan het spelen was en zijn meterspelers om hulp riep terwijl het raam open stond en hij zijn koptelefoon op had. Hij heeft beloofd niet meer zo hard te schreeuwen. Het weer, veel zon vandaag, maar er zijn ook wat wolken. Aan 70 graden of 15. In Limburg tik je nog de 20 graden aan. Morgen opnieuw een zonnige dag, maar er staat wel een vrij krachtige wind.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 Zet je heupen voor me naar rechts een stapje naar voren. Okay. En een stapje terug. Ah, ja. Zet je heupen voor me naar links. Zet je heupen voor me naar rechts. Doe een stapje naar voren. So en een stapje terug.